Dit is Hewald de Jong met het NOS-journaal. Het Caribisch heeft opnieuw te maken met een zware orkaan van de vijfde en hoogste categorie. De orkaan Maria heeft inmiddels Dominica bereikt... waar volgens de premier van het land de daken in het rond vliegen. Er zijn windsnelheden gemeten tot 260 km per uur. Verwacht wordt dat ook eilanden als Guadeloupe, Martinique en Montserrat... het zwaar te verduren krijgen. In de loop van de ochtend, Nederlandse tijd, zal het oog van de orkaan Saba en Sint Eustatius ten zuiden passeren waardoor de eilanden niet de volle laag krijgen. Sint Maarten krijgt vooral veel regen. Bijna 200 Turken met een diplomatiek paspoort hebben na de mislukte staatsgreep van vorig jaar zomer asiel gekregen in Duitsland. Volgens het Duitse persbureau DPA zijn het niet alleen diplomaten en militairen, maar ook hun gezinsleden. De zaak leidt geregeld tot spanningen tussen de landen. De diplomaten en militairen worden door Turkije in verband gebracht met de Gulen-beweging... die volgens de regering achter de mislukte staatsgreep zit. Spanje zet de ambassadeur van Noord-Korea het land uit. Hij is tot persona non grata verklaard en moet het land voor het eind van de maand verlaten. Aanleiding zijn de vele rakettesten en kernproeven van Noord-Korea. Spanje volgt met het besluit Kuwait en Mexico. Noord-Korea heeft in een aantal Europese landen een ambassade, maar niet in Nederland. Een Noorse rechercheur heeft 21 jaar cel gekregen. Hij was in Oslo verantwoordelijk voor de aanpak van de georganiseerde misdaad... maar lekte ook geregeld informatie naar een beruchte drugsmokkelaar. Hij zou daarvoor in totaal 70.000 euro hebben gekregen. De rechercheur gaat in beroep. De drugsmokkelaar kreeg 15 jaar cel. Hij getuigde tegen de rechercheur in ruil voor strafvermindering. Het weer, landinwaarts vrijwel stil met nevel en mist, minima tussen 4 en 7 graden. Aan de kust een enkele bui. Vanochtend trekt de mist soms langzaam op.